Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. Even. Een groep van 47 scholieren van rond de 10 jaar was met vier begeleiders aan het varen op het meer. Een vlot en twee schepen zouden door noodweer zijn omgeslagen en gezonken. Volgens Russische media zijn de meeste opvarenden gered. Een van de begeleiders is opgepakt omdat hij zich niet aan de veiligheidsregels zou hebben gehouden. De autoriteiten hadden gewaarschuwd om het meer niet op te gaan vanwege de slechte weersverwachting. In het centrum van Den Bosch is het vannacht een tijdje onrustig geweest. In het uitgaansgebied waren meerdere opstootjes en er heerste een grimmige sfeer. Toen de politie kwam keerde een kleine honderd man zich tegen de agenten. Die gebruikten een wapenstok en zetten politiehonden in. De politie kreeg ook hulp van een paar portiers. Acht relschoppers zijn aangehouden. Formule 1-coureur Nico Rosberg heeft de Grand Prix van Europa gewonnen. De Duitse Mercedes-coureur reed van de start tot de finish en kop... tijdens de eerste Formule 1-race in Azerbeidzjan. Op het circuit van Baku finishte Max Verstappen als achtste. En daarmee haalt hij vier WK-punten binnen. Sebastian Vettel uit Duitsland eindigde als tweede... gevolgd door de Mexicaan Sergio Perez. We krijgen morgen een extreem natte dag. Het gaat lang onophoudelijk regenen, wel 12 tot 15 uur. Volgens Weerplaza is het sinds 1901 nog maar zeven keer voorgekomen... dat het in juni in de beeld meer dan 15 uur achter elkaar regende. De laatste keer was in 1994. Toen regende het op 4 juni bijna 20 uur lang. Morgenochtend is het in het westen al vroeg nat. Rond de middag regent het overal. Het weer, morgen veel regen dus, maar vanavond is het nog droog. Het koelt iets af naar een graad of 15. Morgen wordt ongeveer 17 graden. Vanaf dinsdag wordt het warmer. Later in de week kan het zelfs 25 graden of meer worden.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 my Ja, welkom bij het, tweede uur van... Nou ja, Kasper op zondag, laten we maar zeggen. Ehm, ik, eh, ik heb er weer zin in eh, om het tweede uur eh, gewoon weer lekker door te gaan. En wat hebben we nog voor het tweede uur programma staan? We hebben op het, tweede, voor het tweede uur programma staan drie verzoeknummertjes. Ik heb er al twee, twee binnen, zoals ik net in het vorige uur heb vermeld. Dan hebben we een mop van een, eh, ja, van een luisteraar. Ik, eh, ik hoop dat die nog wordt, moet, eh, dat, dat die nog wordt ingezonden. Of dat er in wordt gebeld. Zo van, hé, hey, ik heb hier een mop voor je. Zal ik hem voor je... Anders moet ik hem zelf gaan zoeken. En geloof me, ik ben niet de beste moppenzoeker. En ook niet de beste moppenmaker. want ik maak alleen maar... ik, ben meer, ik ben beter in het zoeken van muziekjes dan zoeken van mopjes van de meeste mensen lachen, me niet eens, uit, lachen niet eens eh, met me. Nou, dat is ook weer niet waar. Maar eh, mijn eh, mopjes zijn niet altijd even fantastisch, om het zo maar te zeggen. Dus ehm, ik hoop dat daar nog een reactie op komt. En dat er ook nog een, een verzoeknummertje binnenkomt. En anders vraag ik gewoon hierachter, er zit Maurice zit er ook, die heeft pas wel een leuk nummertje als verzoek. Maar uh, tegen voordat we dat gaan doen is het eh, eerst nog tijd voor een heel mooi eh, nummer.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 Share Special, In Your Arms. I miss you so, I miss you so. And I miss you till I'm old. En langzaamaan klikken de, tikken de minuten weg. En eh, komt dichterbij, Ik verzoek kwartiertje dichterbij. Ik ben de laatste nummers even aan het eh, inhalen op mijn eh, uitgebreide super deluxe computer. Not. <coughs> ik heb... Ik heb, de, ik heb drie nummers heb ik, eh, heb ik nu in mijn bezit. Ja, eh, even nu. Dus eh, die ga ik zo voor jullie afspelen. Maar voordat ik dat ga doen, hoor, heb, om nog even tijd te hebben... dat ik even die nummers kan klaarzetten... heb ik nog speciaal voor jullie... Um, Charlie XCX met A Boom, A Clap. Ja, dan is het nu tijd voor het verzoekkwartiertje. En eh, we beginnen met een eh, heel mooi nummertje. Kijk, ik ken hem zelf niet. Maar het is Balar ehm, van uh, De Dea Diore. Ja, of andersom, ik weet het niet. Ik ken hem zelf misschien de tekst wel, maar het nummer zelf niet. En die is aangevraagd door eh, onze collega Thomas de Jong. Thomas, als je luistert, goed nummer. Ik ga hem, ik eh, ga opstarten. En eh, ik ben blij dat ik er drie heb. Dan hoef ik niet zelf op uit te zoeken. Ik start hem nu op. Deze voor jou... Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. mooi nummer. Lekker om de pan uit te zwingen. En uh, we gaan gelijk naar door naar het volgende nummer. Die is ingestuurd door eh, Sander Dardij. Ja, ik zeg het goed. Die zit hier eh, ook achter, in de studio, achter in de studio. En... dat is België met het goede doel... Inclusief een eh, heel orkest eh, wat erachter staat, eh, zo te zien. Ik zie, dus die ga ik draaien. Heel veel plezier bij het nummer België van het goede doel. Duitsland, daar zijn ze zo streng. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Chili. Ik kan niet naar Chili, daar doen ze zo eng. Wil niet wonen in Schotland, want Schotland, daar is het nat. En wat Amerika betreft, dat land bestaat niet echt. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Noord-Ierland, niet naar Noord-Ierland, daar gaat alles stuk ik Ik kan niet naar Polen. Ik kan niet naar China, dat wordt te druk. Ja, dames en heren, ik hoor dat hij eh, een beetje slechte kwaliteit heeft. Dus ik eh, ga er zelf een, een eentje zoeken die een iets betere kwaliteit heeft. Onder, uh, ja, ik heb hem al. Maar die is, ja, dit is een betere. Dus gaat hij opnieuw. streng. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Chili. Kan niet naar Chili, daar doen ze zo eng. Wil niet wonen. Ik wil niet naar China, dat is me te druk. te Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Polen. Ik wil niet naar Polen, Dan gaat het toch goed. het nummer is al bijna afgelopen. Maar eh, ondertussen zal ik eh, eh, het laatste stuk nog even inpraten. En dat is namelijk het laatste verzoeknummertje voordat we naar de agenda gaan. En ja, dat is aangezien het vaderdag is... heb ik besloten om mijn vader maar eens... vadersnummer erbij te doen. Want we hadden het gisteren, zaten we in de auto en dan zei ik van... Hé, hey, pa, wat voor nummer zou jij leuk vinden? kwam er, eh, kwam er eentje uit. Hij eh, wist niet eh, nu dat ik van plan was om dat te gaan draaien. Nu weet hij het wel. En hij begon over iets van Kane of zo. Kane? Ja, tuurlijk.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 Maar ja. Dus eh, dat gaan we doen. Als dan eh, start ik even het juiste... Oh, daar druk ik de verkeerde in. Oh, oh, oh, oh wat een, stomme fout. Deze wil ik hebben. En dan eh, het weer van Media Group voor de avond, morgen en overmorgen. Vanavond is het nog overal droog. Laat vannacht gaat het in het westen al een beetje regenen. Het wordt 10 tot 14 graden. Morgen is het vrijwel de hele dag regenachtig. Alleen in het uiterste oosten en in Limburg is het ochtends nog droog. Het wordt 17 graden en het waait stevig. Dinsdag breekt de zon af en toe door en verder valt er nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden. Woensdag warmer, redelijk wat zon en droog. En dan... Kijken. Eh, oh. Ik doe het fout. Eh, even kijken. Oh. Dat was het weer. En dan nu uh, de files. Jongen, jongen, dat is toch best wel lastig uh, om dat te doen alles tegelijk. Even kijken. Eén eh, uh, file van uh, naar Amsterdam. Sta je in de 6 kilometer in de file tussen Stroe en Hoeverlaken. Op de A4 zijn twee files. Dus beide kanten op van Rotterdam naar Den Haag en van Den Haag naar Rotterdam. Dus, het, eh, dus tussen Delft en het knooppunt Ketelplein is dicht wegens werkzaamheden. Op de A12 Eén file van Arnhem naar Utrecht tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Maanbroek is ook dicht wegens werkzaamheden. Zo zijn er veel werkzaamheden. Ja, en er zit ook nog, is ook nog een werkzaamheden op de A27. En dat maakt één wielen van Breda naar Gorinchem. Tussen Sint-Annabos en Oosterhout ook dicht werkzaamheden, eh, wegens werkzaamheden. En op de A28 is één wielen in Zwolle, tussen Zwolle en Amersfoort... tussen tussen Strandnulde en Nijkerk. Dat is ook 3 kilometer. En nee, dat komt niet door werkzaamheden. En dan de laatste file die staat op de A73 tussen Nijmegen en Maasbracht. En ehm, dames en heren... Ik eh, heb nog maar één ding te zeggen. En dat is... Eh, dat we het volgende nummer gaan instarten. En dat is Axwell en in Russell. Sun is shining. soul. Hard hard Faith is in our hands, castles made of sand. met Shut Up and Dance. En dan eh, gaan we door naar het volgende nummer. Ja, nog een klein kwartiertje. Doe nog één nummertje en dan eh, krijgen we de mop die is ingezonden. Ja, die heeft ze ingezonden. Die is zeker weten ingezonden. Die heb ik ontvangen. Ik heb de mop ontvangen. En uh, dan nu uh, Whiskey Lieve en Charlie Poot met See You Again. Komt uit de Furious 7 soundtrack. Voor de mensen die hem hebben gezien, was een hele leuke film.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 En uh, ik heb de mop al klaarstaan. Ga ik hem even bijpakken. Nee, grap, ik ga hem nu even erbij pakken. Het gaat over, uh, over het WK, eh, WK van vorig jaar. Van, twee, wat is het, twee jaar geleden is het. Het gaat over het Duitse elftal. Dus die is ingezonden. Dus ik zal hem nu... hij is een beetje grof. Dus... eh Tijdens het WK in Brazilië wordt het Duitse elftal ontvoerd door boze Brazilianen die niet willen dat zij het WK winnen. De ontvoerders hebben 10 miljoen euro gevraagd. 10 miljoen. En eh, anders overspoelen ze het elftal met benzine en steken ze hun in de brand. Om het geld bij elkaar te zamelen wordt er vanuit Duitsland vrijwilligers naar Nederland om geld in te, gestuurd om eh, geld in te zamelen. Zo ook bij Fred. Ja, Fred heet hij. Eh, ik, weet, niet waarom. Normaal is het Jantje, maar ja, nu is het eh, Fred. Zo ook bij Fred, eh, die net een wedstrijd van Oranje zit te kijken. Hij wordt aan de deur gebeld en daar staat zo een collectant. Die het hele verhaal vertelt. Dus, of, wat, of, dus of geld, of overspoelen met benzine en in de brand steken. Fred, die zegt die, eh, die toevallig wel eh, zielig vindt, eh, vraagt naar de collectant... hoeveel geeft de gemiddelde persoon nou? Um, ja, hoeveel geeft de gemiddelde persoon nou? Waarop de collectant antwoordt... Och, een liter of drie. Och, een liter of drie. Ja, dat was hem. Dus um, dat was het. En dan gaan we snel door naar het volgende nummertje. En dat is die staat voor mij al een paar weken eh, in de, in de top 40. Uh, eh, zal ik straks wel even aan Maries vragen, want die zal dat vast wel gegarandeerd weten. Dat is DNCA Cake eh, by The Ocean. carefully. Let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm going up the stairs, sweet, sweet baby. carefully. Let's start living dangerously. Whoa. Cake by the Ocean van DNCA. En dan eh, gaan we zo snel door naar de eh, naar het volgende nummer. Want ik heb er nog twee klaarstaan en ik weet niet of we die nog gaan redden. We hebben Shepard met wel hebben klaarstaan. En dan ga ik eh, nu bij beginnen om die eh, af te spelen. En eh, dan wil ik nog wel even zeggen, vragen. Like de Facebookpagina Casper ZFM en de Twitterpagina Casper underscore ZFM. Zodat je op de hoogte blijft van, eh, van mijn programma's. En eh, wanneer ik weer live mag. Dat, eh, ik weet nog niet wanneer het de volgende keer is, maar... blijf op de hoogte. zit er alweer bijna op. Nog maar eh, vijf minuutjes. En dan eh, zit mijn tijd er weer op. Ik vond het eh, voor de eerste keer vond ik het denk ik wel goed gaan. Ik ga zo nog even met Maries even babbelen over hoe hij vond dat het ging. ik heb nog niks, ik heb nog geen Maries binnen zien stormen van... Hé, hey, wat doe je nou? Of van, nee, wat gaat er hier allemaal fout? En eh, zoals ik net al zei, ik heb mijn Facebookpagina, Twitterpagina. even een eh, likeje eraan, zodat ik eh, weet dat jij vandaag gevolgd hebt. En ja, dat, dat iedereen gelijk ook weet, dat ik ook gelijk weet van... oké, die mensen die, die vonden het leuk om te luisteren. Dus uh, zo van, dat geeft, dat geeft hoe zeg je dat? Dat geeft de burger moed. Dus ehm, ja, dus eh, over een paar minuutjes... Eh, ja, dan is het eh, ten einde. En dan zit mijn tijd er dus op. Helaas. We zullen het met, met collega's moeten doen. En ik denk dat ik wel, als, als het goed gegaan is... dat ik wel heel snel, snel weer terug zal zijn. Met een nieuwe uitzending... Ik eh, vond het aardig goed gaan. Eh. hopelijk de productiebegeleider, eh, of in dit geval is dat... dat nou, maakt niet zoveel uit wie dat is. Het gaat erom, die gaan er uiteindelijk over om of ik nog een uitzending mag maken. Dus ik verwacht wel dat het goed komt. En gaan we naar het laatste nummertje wat ik mag instarten. Voordat het tijd is. En dat is een heel, voor sommigen misschien een bekend nummer.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 Er klopt die blijft maar tikken, dus we komen er wel. Samen naar het slot. Hey luister Carlo, zeg eens netjes de dag. Dag! Nog even en dan gaan we slapen. Oh wat heerlijk, even helemaal niks van grappen. We staan wel lekker te zingen, jij en ik.